He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make his mother's not in a broken pew. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news. harry has got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints at Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole. Oh, now we'll never know. the camera said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round. Now I wish I would've talked to him, give him the time of day, and I turned away. If I would've been the one to maybe close the spot, he might've stayed at home playing angry chords on his guitar.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 De dictator werd donderdag is hier te gevangen genomen. Nieuwe machthebbers zeggen dat de dictator na zijn arrestatie om het leven kwam tijdens een vuurgevecht tussen strijders en Gaddafi-aanhangers. Maar er zijn ook aanwijzingen dat de dictator is geëxecuteerd. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag van het onderzoek bekend wordt gemaakt. Het noordoosten van India is een houten brug ingestort. Daarbij zijn 31 doden gevallen, meer dan 100 mensen gewond geraakt. Op de 30 meter lange brug hadden zich gisteravond ongeveer 150 dorpsbewoners verzameld om te luisteren naar toespraken van lokale leiders. De houten brug was bijna 70 jaar oud. Vorige maand was er in het noordoosten van India een aardbeving. Waarschijnlijk is de brug daardoor verzwakt geraakt. De Italiaanse MotoGP-coureur Marco Simoncelli is bij de Grand Prix van Maleisië om het leven gekomen. Aan het begin van de tweede ronde ging Simoncelli onderuit. Coureurs Colin Edwards en Valentino Rossi konden hem niet meer ontwijken en reden hem aan. Simoncelli verloor zijn helm bij de crash en schoof bewusteloos over het asfalt met zijn gezicht naar beneden. De Italiaan werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Marco Simoncelli is 24 jaar geworden de auto- en motorsport waren juist nieuwe discussies gestart over de veiligheid van coureurs. Naar aanleiding van de dood van de Britse IndyCar-coureur Dan Weldon. Hij overleed tijdens de Grand Prix van Las Vegas in een crash waarbij 15 auto's waren betrokken. De rugbiers van Nieuw-Zeeland zijn de nieuwe wereldkampioen. Het gastland won in de finale in Auckland met 8-7 van Frankrijk. Het is voor Nieuw-Zeeland de eerste wereldtitel in 24 jaar. Het weer een zonnige najaarsdag met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Ook morgen zonnig, maar vanwege een vrij stevige wind voelt het kouder aan dan vandaag. Vanaf dinsdag weer kans op regen. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks.